Joris met het NOS-journaal. Het Syrische leger heeft in de stad Khan Sheikhoun zeker twintig burgers gedood. Het leger opende het vuur op een begrafenisstoet. Waarnemers van de Verenigde Naties, die juist een bezoek brachten aan de stad, waren getuigen van de aanval. Bij de beschieting zijn ook voertuigen van de VN geraakt. Voor zover bekend zijn de waarnemers ongedeerd gebleven. Het is onduidelijk waarom het leger heeft geschoten. De VN-waarnemers zijn in Syrië om toezicht te houden op een staakt het vuren. Van dat bestand is tot nu toe niets terecht gekomen. De beurzen in heel Europa zijn met verlies gesloten. Dat is een direct gevolg van het mislukken van de formatiegesprekken in Griekenland. Ook de rente op schuldpapier van Italië en Spanje bleef stijgen. De AEX sloot op 296 punten, terwijl de beurs ochtends na goede cijfers over de Duitse economie de dag nog positief was begonnen. De gesprekken over een nieuwe Griekse regering liepen vanmiddag definitief stuk. Waarschijnlijk zijn er op 17 juni nieuwe verkiezingen. De vijf partijen die drie weken geleden een akkoord sloten over de bezuinigingen willen vanavond de puntjes op de i zetten. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie werden het al eens over de hoofdlijnen, maar moeten nog allerlei details uitwerken. Aan de gesprekken tussen de fractievoorzitters doet ook minister De Jager van Financiën mee. Hij hoopt dat de partijen vandaag de laatste beslissingen kunnen nemen. Het is de bedoeling dat het hele pakket de komende dagen op papier wordt gezet en aan het Centraal Planbureau wordt voorgelegd. Het vliegtuig met de nieuwe Franse president Hollande is na een blikseminslag teruggekeerd naar Parijs. Hollande was bezig met zijn eerste reis als president. Hij is niet gewond geraakt en is met een uur vertraging alsnog vertrokken naar Berlijn. Daar bezoekt hij bondskanselier Merkel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Vannacht bijna overal droog. Morgen opnieuw buien. Het worden maximaal 11 graden. Dit was het en Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Afrit Evedingen 4 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Afrit Haarlem en Knopend Koenplein 4 kilometer richting Zaanstad. A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen Knopend Lunette en Driebergen 4 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Breda is bij Lexmond de rechte reis ook dicht.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 Shut it. Big up yourself. Let's talk about Julie right now. Yeah, you man. West side. You got your Julie, I got my Julie. Anybody else who down a Julie, they need to get one. Same. Yeah. Slamming and banging, you dig that? Uh, uh, uh. A to the L to the I to the G, J to the U to the L I is to the H to the A double Jizzy. Sugar. Rude boys get busy. A to the L to the I to the Jizzy.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 From uh. me head down to me coolie. Uh. You turn me on yeah. with your big Babylon. Julie, you got the sweet dance. When me touch it with me, Julie. Uh, uh, yeah. Turn me on with your big Babylon.